Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Rond het ziekenhuis waar de Egyptische oud-president Mubarak ligt... hebben tegenstanders van de vertrokken president zich vanavond verzameld. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij berecht wordt. Het ziekenhuis in de badplaats Sharm el-Sheikh wordt zwaar bewaakt door veiligheidsdiensten. Toch kwam het kort tot schermutselingen tussen demonstranten en aanhangers van Mubarak. De 82-jarige Mubarak werd afgelopen dag verhoord op verdenking van corruptie en machtsmisbruik... Tijdens dat verhoor heeft hij hartklachten gekregen. Berichten over zijn gezondheid spreken elkaar tegen. De minister van Justitie zegt dat het verhoor verder is gegaan in het ziekenhuis. Anderen zeggen dat Mubarak op de intensive care ligt. In het noorden van Spanje zijn twee mannen aangehouden die verdacht worden van lidmaatschap van de Baskische terreurbeweging ETA. Er is een grote hoeveelheid materiaal voor explosieven in beslag genomen, zoals chemische stoffen en ontstekers. Ook zijn er ETA-documenten gevonden. De arrestatie komt enkele dagen na een vuurgevecht in Frankrijk waarbij een Franse politieman gewond raakte. Ook toen werden twee ETA-verdachten aangehouden. Minister De Jager denkt ruim 1 miljard euro te kunnen krijgen uit de bezittingen van de failliete IJslandse bank IceSafe, vooral door de verkoop van grond en gebouwen. Daarmee zou het grootste deel van de IJslandse schuld zijn afgelost. Nederland wil in totaal 1,3 miljard euro terug van IJsland, maar de IJslandse bevolking zei zaterdag in een referendum opnieuw nee tegen een terugbetalingsregeling. In Ivoorkust hebben generaals die tot het laatst gevochten hebben aan de zijde van Laurent Gbagbo trouw gezworen aan president Ouattara. De chefstaf van de gevangen genomen president heeft alle leden van de strijdkrachten en de politie opgeroepen vanaf nu Ouattara te steunen. Volgens het VN-Mensenrechtenkantoor in Genève zijn veel militairen van Gbagbo al opgepakt. Het is onduidelijk waar ze zijn en hoe ze worden behandeld.